Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk in Jernsum in Friesland zijn gisteravond vier mensen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten raakte van de weg, knalde tegen een boom en kwam daarna in de sloot terecht. De slachtoffers zijn allemaal mannen van 35 tot 41 jaar. Ze overleden ter plekke. Er zijn geen andere auto's betrokken bij het ongeluk. De politie is op zoek naar getuigen om te weten wat er precies is gebeurd. Zo'n 5000 vrouwen met borstimplantaat hebben zich aangesloten bij een massaclaim... tegen het bedrijf dat die implantaten heeft gemaakt. Volgens het RIVM hebben ze een verhoogd risico op een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Wel is de kans daarop heel klein. Het, het bedrijf wilde geen schadevergoedingen geven en daarom stappen de vrouwen nu naar de rechter. Met een wat suf rondje achter de safety car is er een einde gekomen aan de race in Australië. En de winnaar is Max Verstappen. Bij de laatste herstart liet hij de andere ver achter zich. En zo komt er een einde aan een spannende race... waarbij de ene na de andere coureur van de baan vloog. Daardoor werd de race voor de vierde keer stilgelegd en dat is een record. Dan nog naar voetbal. In de Eredivisie heeft PSV in de achtervolging op Feyenoord stappen gemaakt. In Nijmegen werd NEC met 4-2 verslagen. Ondanks de achterstand op koploper Feyenoord houdt PSV-trainer Van Nistelrooy hoop. Nou, als het, eh, theoretisch is het nog haalbaar, dus eh, dan, dan, dan is dat mogelijk. En, uh, nou goed, de kansberekening die kunnen we allemaal maken. Maar het is nog, wij, wij, blijven daarin geloven, ook al, ook al zijn de kansen verkleind. Maar goed, je weet het nooit. Voorlopig staat PSV weer op de tweede plek. Ajax kan er vandaag wel bij winst op Go Eagles in Deventer weer voorbij. Dan nog het weer. De wolken trekken weg richting het zuiden. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Maar in Brabant en Limburg kan het tot de avond bewolkt blijven. Het is vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er is een technische storing bij de zeevinsluizen bij Den Oever. Het verkeer wordt beurtelings eh, over één weghelft geleid. Dat geeft nu wat vertraging eh, richting Heerenveen. Tussen Weringenwerf en Breeslandijk heb je een kwartier oponthoud.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 be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way. Children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day.